Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De Engelse voetballer Marcus Rashford heeft gereageerd op de racistische scheldpartijen. Hij baalt als een stekker dat hij zijn penalty in de EK-finale miste. Die had er gewoon ingemoeten, zegt hij. Maar hij zal zich nooit verontschuldigen voor wie hij is en waar hij vandaan komt. Hij voelt zich heel trots dat hij in het Engelse shirt speelt. Rashford en twee andere spelers die een penalty misten in de verloren finale tegen Italië... kregen na afloop allemaal racistische dingen naar hun hoofd op social media. Oostenrijk heeft een groep Nederlandse studenten in quarantaine gezet. De groep is op vakantie in het stadje Spital in het zuiden. 26 van de 27 studenten hebben corona. De groep is naar een noodopvang gebracht. Ze hebben lichte klachten. Een deel van de studenten was al gevaccineerd. Ze moeten tenminste tot zondag in quarantaine blijven en zich dan nog een keer laten testen. Voor sommigen sloeg het in als een bom. De transfer van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax. Oudspeler van Feyenoord Dirk Kuyt heeft het er ook moeilijk mee, zei gisteravond bij Humberto. Ik vind het gewoon heel erg jammer dat hij weg is. En op het moment dat zo'n speler, je beste speler, naar de aardsrivaal gaat, dan doet dat wat met je. Berghuis tekent een contract van vier jaar in Amsterdam. Hij is de vierde speler in de geschiedenis die rechtstreeks van Feyenoord naar Ajax verhuist. En bij een camping in het Zeeuwse Kortgene kun je beter niet het water induiken. Het water van het Veerse meer zit vol met dikke pakken stinkend wier. Deze campinggast baalt flink. Misselijkmakend. Eigenlijk gewoon alsof je een rot ei onder je neus hebt. Volgens de campingbaas is er juist nu zoveel stinkend wier... omdat het een koud voorjaar was en het spul daardoor pas later is gaan groeien. Ze hoopt dat campinggasten nog even geduld hebben. De zwemmers, daar zeggen we op dit moment tegen wacht heel even. Het weer is nu aan het vergaan. Ja, en verder heb alsjeblieft nog heel even geduld. We weten dat het weer aan het verdwijnen is. Maar helemaal weg gaat het niet. Laat dat ook alsjeblieft duidelijk zijn. Het weer nog, het is op veel plekken bewolkt. Later op de dag regent het, vooral in het zuiden en oosten. En het wordt tussen de 20 en 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam door een pechgeval bij Nieuw-Vennep. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is drie kwartier vanaf Hoogmade.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 In Griekenland mag je alleen gevaccineerd nog in de horeca komen. In Frankrijk heb je vanaf augustus een gezondheidspas nodig om naar een restaurant te gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om doses van het coronavaccin die over zijn aan ontwikkelingslanden te geven. In plaats van ze als booster en derde inenting te gebruiken. Het komend schooljaar ontvangen scholen miljarden extra om de corona-achterstanden in te halen. Maar er is structureel meer geld nodig voor het basisonderwijs. Dat zegt de PO-raad. Het geld moet besteed worden aan het verhogen van de salarissen en aan het opknappen van schoolgebouwen. Het weer, eerst nog wat regen, later ook zon. Het wordt maximaal 23 graden. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time.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 Heels on six inches. Waist inch, smoke, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh. on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh. gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. waistline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh, All my girls for the baseline.